Ik kom elke week bij u terug in de luidsprekers met het programma Country Track. En ook deze week weer een uur lang, twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En ook oud en nieuw komen voorbij in deze uitzending hoor.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 Country girl, shake it for me. En misschien moest deze dame het wel shaken. Shania Twain, from this moment on. Lang geleden dat we iets van deze dame gehoord hebben overigens. From this moment Life has begun From this moment You is where I belong from this moment on. From this moment, I have been blessed. solo vocal remix, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En eh, allemaal afkomstig van de cd Come On Over, Twain and Lang. Nou ja, John Matt Lang, dat is de man van die uh, Shania Twain. Die heeft het verhaal geproduceerd, heeft het meegeschreven. En soms dan vraag je je wel eens af, zouden ze nog iets eh, doen in de muziek? Ik zou bijna zeggen ja, want als je eenmaal bezig bent met muziek, dan kun je dat niet meer achterlaten.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 eens een keer eh, wat muziek opzoeken van deze Blake Shelton. Maar dan de, de ballet uitvoeringen. En dat kan ik dan ook meteen doen van, eh, van deze dame. Sherry Austin heeft ook van die prachtige ballads. En ook nu weer een beetje een uptempo nummer in Innocent Man. Kent Guy schreef het voor haar. Standing in line at the grocery. Staring back at the trash magazine. Martians say Earth girls are lonely Well, that's no news to me In the parking lot I saw two cowboys Fighting for a handicapped space So what is a girl to do now, boys To make sense of this place From Heaven. Onder andere een nummer wat eh, gezongen wordt door die Sherry Austin. Prachtige ballad die ik eh, in een latere uitzending ook nog wel eens een keer zal laten horen. Ik zei het dan net al met Shania Twain van... Eh, ja, iemand die al lang niet meer bezig is met de muziek. Maar wat dacht u van Vince Gill? Is nog wel presentator geweest bij een aantal grote evenementen daar in Amerika. kunnen zeggen natuurlijk door hemzelf geschreven. Samen met zijn vrouw Amy Grant hebben ze dit samen uit hun pen laten vloeien. En dit vloeide dan weer uit de pen van Randy Scruggs. Plaatsen het op een cd, Crowns of Jewels. En dat deed hij allemaal in 1998. I Wanna Be Loved Back. Prachtig nummer Take another shot. 17 I couldn't wait for 21 I'd hang around on Clayton Street In the bars, they're getting drunk A baseball cap and a fake ID Would get me in the clubs Then I would dance with the college girls And lie about who I was I'd say I'm pre-med here at UGA Live on I was raised over in Buckhead I'd drop a beam on you I was breaking hearts and taking names and numbers just for fun Stealing kisses, wishing I was 21 Thursdays came and pocket change would quickly disappear Upstairs at Lowry's Tavern We'd pay a nickel for the beer Shooting pool, smoking cigarettes With a dizzy head and a grin At 4 a.m. on a school night Still hanging out with my friends One hour sleep on a dirty couch No shower off to school. Smelling just like a broom would hassle me. Stay awake, pay attention. I was catching hell, wishing I was 21. Now I'm somewhere in the gray of middle class and middle age The man in the mirror looks more like my father every day My clothes are out of fashion My hair is getting thin And my favorite conversation starts with I remember when Still we go those college girls So innocent and young And I just check them out and say, damn I wish I was 21 gewoon 21 zijn en dan later denken van, och, ik zou willen dat ik nog 21 was. Dat is eh, wat uh, deze jongeman, deze, deze Luc, eh, nee, <laughs> Jimmy Unis heeft gezegd. in eerste instantie zegt hij van, zodra ik 21 ben, dan kan ik de bars in en dan kan ik gaan drinken en de dames gaan versieren. En dan zink je weer van, hij is al een heel stuk ouder en dan denk je bij zichzelf van, ik zou willen dat ik nog 21 was. Deze cd wilde ik zeggen wie erop meegespeeld heeft, maar... Our oldest brother Tommy was a lineman, rest his soul. His job was hanging hot wires on Empire Company poles. I said with all of that high voltage, don't it scare you half to death? Said it makes me kinda nervous But I just can't help myself Cause it pays big money chance I tell you, sonny Y'all can see my bank account It paid big money But he sure can't spend it now My dear departed cousin Used to put in 40 hours Changing all them light bulbs on them television towers Every morning He'd climb up in the sky And I didn't understand it So one day I asked him why He said it pays big money And boy I'm into that It pays big money If you're willing to take a chance I tell you sonny You ought to see my bank account now My late Uncle Charlie was a demolition man and he traveled all over the country Blasting holes in this great land And he carried a case of dynamite Everywhere he went And he'd smoke them big long cigars Till he got the best of him But he paid big money And he was into that It paid big money And he was willing to take the chance You'd say, I'll tell you, sonny, you ought to see my bank account. I'd say it's You right. paid big money, but he sure can't spend it now. the moral of this story is don't go getting yourself killed and be kind to your rich relatives and they might just leave you in their will that pays big money oh having foolish kin that pays big money i guess i owe it all to them i tell you sonny you ought to see my bank account It pays big money. Think I'll go spend some of it now. Op deze cd staan 10 eh, tracks en eh, als je naar het hoesje kijkt, eh, voor iedere track die op deze cd staat, voor elk liedje heeft hij wel iemand anders uitgenodigd om mee te spelen. Dus. Ik ben maar gestopt met tellen bij 50 eh, verschillende muzikanten die meespelen op deze cd van Mark Chestnut. It Pays Good Money, Lost in the Feeling, zo heet deze cd. One of my most all-time favorites. When I read the thing she wrote She said we miss you girl you come on home? Will I There's a dream wel een grote hit mee hoor. 500 Miles Away From Home. En nu nog een keer op cd gezet door die Ruba McIntyre op de cd I'll Be. En I'll Be, dat is de titeltrack geworden van die cd. En eh, daar heeft ze een stukje over geschreven in het hoesje. Ze schrijft zelf van, ja, Diane Warren, de schrijfster van dit liedje, die stuurde het op naar mij. En uh, ik luisterde het af en toen dacht ik bij mezelf van, dat is nou een mooi nummer voor mijn volgende cd. Ik ging ermee naar eh, mijn producers, Tony Brown onder andere. En die zei van, ben je nou helemaal bus. Die komt op deze cd te staan. Als je een nummer schrijft met zoveel gevoel vanuit het hart, dan moet je dat meteen opnemen. En zo mooi mogelijk op een cd zetten. Nou, dat is gelukt hoor. When darkness falls upon that made up my mind Swept up the memories And all the dreams I could find But sometimes I stumble Across one or two Occasional heartaches, Occasional occasional heartache, occasional teardrop. What if my heart breaks? Will that make the tears stop? I don't often see you, but whenever I do, it's occasional. occasional once every night. And I don't wanna hold you, set closer and tight. But whenever I do It's occasional heartache Occasional blue It's occasional heartache Occasional blue Occasional blues Liz Meijer heeft het eh, meegeschreven en als ik zeg meegeschreven dan bedoel ik dat het uitgevoerd is door, de, door Four Drive op de about it. en Four Drive is Henk Arend, Peter van Broekhuis, Joost van Es, Paul Vlodrop en de helaas veel te vroeg overleden Theo van Lissenberg. Nog een cd'tje uit de kast gehaald uit uh, eh, 19... 1992. Een cd van Mindy McCready. If I Don't Stay The Night. En dat is niet het nummer wat ik draai, want zo heet de cd. Dit is Course Against The Moon. Moonlight streaks across The picture of Marilyn Monroe. While the corn stops outside a bedroom window. A strong Nebraska wind is laying those She reads those Bible stories to her calico cat She stares into the mirror at the cross around her neck And hears her daddy's sermons echo through her head Then she closes her don't burn Tracy Lawrence uit 1993. Eh, De Best Of, zo heet deze cd. En daar staan natuurlijk nog veel meer prachtige nummers op van deze Tracy Lawrence. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom niet aan het einde van eh, dit uur Country Track gewoon nog een nummer van die, dezelfde Tracy Lawrence.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 Volgens een arts wordt er door tanks en sluipschutters willekeurig op mensen geschoten. De water- en elektriciteitsvoorziening in Hama is afgesloten. Het Syrische leger heeft de stad bijna een maand omsingeld nadat de inwoners massaal hadden betoogd tegen president Assad. Die treedt al enkele maanden hardhandig op tegen betogers die zijn aftreden eisen. De afgelopen maanden zijn al ruim 1600 mensen gedood. Bij een botsing tussen twee schepen op de Moskva in de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker vijf doden gevallen. Een van de schepen was een plezierjacht met twintig mensen aan boord. Acht opvarenden worden nog vermist, zeven mensen zijn gered. Drie weken geleden kwamen in Rusland 122 mensen om bij een scheepsramp op de Wolga. In Afghanistan rust er een vloek op het nummer 39 op kentekenplaten. Autoverkopers raken auto's met het nummer aan de straatstenen niet kwijt. Het nummer 39 wordt in verband gebracht met de illegale seksindustrie. Een bekende pooier reed met een kentekenplaat met daarop een 39 rond. De man was zo berucht dat veel Afghanen niet geassocieerd willen worden met hem. Ze gebruiken onder meer verf om hun kentekenplaat te wijzigen om zo de spot van kennissen en vrienden te vermijden. Nederlandse estafetteploeg heeft op de WK zwemmen in Shanghai de finale bereikt op de 4x100 meter wisselslag. Sebastian Verschuren, Nick Drieberg en Juri Verlinde en Lennart Stekelenburg gingen als derde door naar de finale. De Verenigde Staten waren het snelst. Nummer 1 en 2 van de afgelopen EK, Frankrijk en Rusland, werden uitgeschakeld. De finale van de 4x100 meter wisselslag is vanmiddag. Het weer, het is bewolkt en grijs, maar vanmiddag wordt de bewolking dunner en in het westen breekt langzaam de zon door. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel. En op de A27 Utrecht Almere tussen knooppunt Oude Rijn